het NOS-journaal. De directeur van UNICEF, Catherine Russell, noemt de aanval van Israël van vanmorgen gewetenloos. Bij een medisch noodhulppunt in het midden van Gaza werden zeker 15 mensen gedood. Onder de doden waren volgens UNICEF negen kinderen en vier vrouwen die in de rij stonden voor eten voor de kinderen. De directeur noemt het doden van de gezinnen die levensreddende hulp proberen te krijgen meedogenloos... en roept Israël op zich aan het internationaal recht te houden. Israël zei dat het een Hamas-kopstuk wilde uitschakelen. Vier mannen die een zelfgemaakte bom lieten exploderen bij een woning in Rijnsaterwoude... hebben celstraffen tot 2,5 jaar gekregen. De rechtbank houdt de mannen verantwoordelijk voor de golf aan geweld vorig jaar in Alphen aan de Rijn en omgeving. In korte tijd gingen meer dan 15 bommen en andere explosieven af. De oorzaak van het geweld zou een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne zijn. De rechtbank verwijt de mannen dat ze voor angst in de samenleving hebben gezorgd... omdat er ook aanslagen zijn gepleegd op mensen die niks met het conflict te maken hadden. De Belastingdienst moet van de autoriteit persoonsgegevens zo snel mogelijk stoppen met twee systemen... omdat daarmee de privacywet wordt overtreden. In het ene systeem kunnen medewerkers alle gegevens zien die over iemand bekend zijn... en in het andere kunnen grote hoeveelheden data in een Excel-bestand worden gestopt. En dat mag niet. De Belastingdienst kan niet meteen stoppen met de systemen... maar een deel van de medewerkers mag ze al niet meer gebruiken. De regenboogvlaggen die Duitse parlementariërs hadden opgehangen in hun kantoren moeten weg. Het parlementsbestuur zegt dat er volgens de regels geen vlaggen mogen hangen. De regenboogvlaggen zijn een protest omdat de bondsvoorzitter de regenboogvlag niet wil hijsen tijdens de Duitse Pride later deze maand.